Het stuk is geschreven in het Engels onder het pseudoniem Andrew Berwick. Volgens Noorse kranten is dat een schuilnaam voor Anders Breivik, de vermoedelijke dader. Het weer nog bewolkt en op veel plaatsen regen en wind. In de noordelijke kustgebieden zware windstoten.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 Zijn advocaat heeft dat gezegd op de Noorse tv. Breivik zou bereid zijn om morgen aan een rechter te vertellen waarom hij tot zijn daad kwam. Hij heeft al toegegeven dat hij de dader is van het bloedbad vrijdag, waarbij zeker 85 mensen zijn gedood. Kort voor zijn daad heeft Breivik een lijvig manifest gepubliceerd op internet. Daarin staan onder meer een politieke uiteenzetting over de strijd tegen de multiculturele samenleving en een nauwgezet dagboek over de voorbereiding van de aanslagen. In de Libische hoofdstad Tripoli waren vannacht opnieuw een aantal hevige explosies tijdens luchtaanvallen van de NAVO. Ook gisterennacht was de stad doelwit van NAVO-aanvallen. Daarbij werd volgens journalisten een complex van kolonel Gaddafi gebombardeerd. Sinds maart voert de NAVO geregeld aanvallen uit op doelen van het regeringsleger. In Cairo zijn zeker 230 mensen gewond geraakt toen betogers met elkaar slaags raakten. Duizenden demonstranten waren naar het ministerie van Defensie getrokken. Daar wilden ze betogen voor snellere democratische hervormingen. Volgens ooggetuigen begonnen tegendemonstranten met stenen en brandbommen te gooien. Agenten en militairen gebruikten traangas en losten waarschuwingsschoten. In Fort Lewis is de Amerikaanse oud-generaal John Shalikashvili overleden. Shalikashvili was midden jaren 90 bevelhebber van Amerikaanse strijdkrachten. Speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog in Bosnië. Hij is 75 jaar geworden. De zwemster Inge Dekker heeft op de wereldkampioenschappen in Shanghai de halve finales bereikt van de 100 meter vlinder.